Ze zeggen dat een snorfiets feitelijk een brommer is... en onveiliger dan een gewone fiets. En dat ongelukken vaak hersenletsel veroorzaken. Nederland is het enige land in Europa waar geen helmplicht geldt voor snorfietsen. Morgen bieden de artsen de Tweede Kamer een brandbrief hierover aan. De Kamer debatteert deze week over maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten. In Den Haag is vanmorgen vroeg een handgranaat gevonden. Het explosief lag bij een scooter in stadsdeel Laak. De politie vond hem na een melding dat er schoten waren gehoord. De politie heeft op die plek ook kogelhulsen gevonden politie weet niet of er iemand is neergeschoten... en roept getuigen op om contact op te nemen. Op de VN-conferentie in de Marokkaanse stad Marrakesh... hebben 160 landen het migratiepact aangenomen. Het is een intentieverklaring van de Verenigde Naties... voor een beter migratiebeleid. Het pact gaat nu voor goedkeuring naar de algemene vergadering van de VN volgende maand. Ruim tien landen, waaronder de VS, Hongarije, Chili en Oostenrijk... steunen het pact niet... In België leidde de discussie over Marrakesh tot een kabinetscrisis. Nederland zegt in een speciale verklaring dat migranten door het pact geen extra rechten krijgen. De kampeerder die gisteren door stijgend water werd verrast in de uiterwaarden bij het Gelderse Kerkdriel is overleden. De Pool werd zwaar onderkoeld gevonden in zijn tent. Volgens de politie lag hij waarschijnlijk te slapen toen het water door de vele regen ineens steeg. De man bivakkeerde volgens Omroep Gelderland al langer in het tentje. Het weer nog verspreid over het land vallen buien, soms met hagel.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 Op 21 december aanstaande komt het programma Zandvoort Luncht Plus. Live vanuit de centrale aula van Nieuw Unicum in Zandvoort. De uitzending start om 12 uur en eindigt om 4 uur. Met interviews, wetenswaardigheden en vooral lekkere, gezellige muziek. Zie de ZFM-medewerkers in actie. Vraag een leuke plaat aan of kom gewoon gezellig genieten. Er is van alles te doen. ZFM en Nieuw Unicum in kerstsfeer. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. ZFM. Een nieuwe week, een nieuw geluid. Dames en heren, goedemiddag. Dit is Zandvoort Lunch. Op deze maandag de 10e december. En Dolly is er ook. Uh, jazeker, eh, namens mij ook natuurlijk. Een heel goede middag en een zeer smakelijke lunch toegewenst. Heb jij die kerstversiering neergehangen? Nee, nee, nee, nee. Oh. Nee, dat eh, was onze bruisert, hè? Met oh. Gerry. ja. Oh. ja. ja, ja, ja. Oh onze versierders, hè? Oh, de versierders, hè? De ja, persuaders. De CFM-versierders, ja. ja. Persuaders. <laughs> nou, het flikkert leuk. <laughs> het, uh, het flikkert achter je. Ja, het flikkert achter me. Maar nou, eh, het is zonde dat, eh, dat het camerasysteem niet meer werkt. Anders hadden de mensen echt lekker mee kunnen genieten ervan. Ja, maar lekker eh, rood, groen, geel. ja. Allemaal, in, jou, oh. allemaal in jouw nek. Allemaal in mijn <laughs> nek. Is niet te geloven. Joho! <laughs> nou, in ieder geval, een grootste plan hè. Want eh, u hoorde het al even in de promo natuurlijk. Maar eh, vrijdag de 21ste, dus vrijdag over een week is dat al. Dat is heel snel. Ja, zeker. Gaan wij eh, live uitzenden. Vier uur lang maar liefst vanuit Nieuw Unicum hè. Ja, ja. Ja, ben jij ook? Of, ik er ben? Ja? Ja, natuurlijk ben oh, ik er. Nou, ja, zeker. Ik ben erbij. Ruud is erbij. Leon is erbij, nou, eh, Ben is erbij, Hans is erbij. En ik hoop dat er nog veel meer CFM-medewerkers komen... die gezellig meekomen. Je hoeft niet de volle vier uur hoor. Als je half uurtje of een uurtje komt, is ook goed. Ja, zeker. Maar, maar, maar, maar, maar, Alle Zandvoortse mensen die het leuk vinden... zijn ook uitgenodigd om te komen. Hè? Eh, je kan gezellig even een kijkje komen nemen en doen. Dus kom gerust even langs, gezellig. Want, leuke eh, artiesten. zijn leuke, ja, er komen artiesten. Live artiesten, ja, zeker. Ook, <laughs> ja. Wie komen er? Eh, de, de oh, oh, mijn ding valt af. Oh. Zo. Nou ja. Of houden we dat Mijn nog even geheim? Nou, laten we dat nog maar even geheim nou, houden. Het zijn in ieder geval Zandvoortse artiesten. Ja, ja. vind ik ook. Ja. Goed. Misschien kunnen we alleen maar zo gek lijken dat hij ook komt. Ja, dat had ik hem gisteren eigenlijk wel even kunnen vragen. Ja, maar dan heb je dat niet gedaan dan. Niet bij nagedacht. Ah, nee, nee. dat moeten doen samen, met, zijn, ah. samen met zijn vader. Oh, nou, ja, dat zou toch helemaal te gek zijn zal Deen wel even bellen. Ja, doe jij dat maar. <laughs> Ja, dat zou fantastisch zijn maar het, eh, het, belooft een hele leuke happening te worden. En ja. en ja, Nieuw Unicum heeft natuurlijk al van zichzelf heel veel te vertellen. Want er gebeurt zo ontzettend veel. Ja. En dat gaan we natuurlijk ook allemaal een beetje toelichten. Zo is dat. En ook wij hebben nieuwtjes eh, te vertellen dan. Ja, hè? Wij dus, ook. Ja, ah, heel veel nieuwtjes. Ja, ja, ja. ja, Oké. Ja. Maar goed, gooi je nou de 3 in 1 erin? Zullen we doen? Ja, zullen we, doen? Zullen we doen? Ik, heb, eh, ik heb Billy meegenomen. Billy? ja, die wilde graag meekomen. Billy? Billy, hij zegt, ik hoor mezelf zo weinig op de radio. Mag, oh. ik, mag ik, mag ik? Ik zeg, ja, natuurlijk, kom maar mee. Nou, nou Billy, ga zitten. staat zijn piano er al dan? Ja, die daar in de oh, hoek. Die staat in de hoek, oké. Ja, ja nou. We kunnen rustig zeggen, want de camera's werken toch niet. Zien, toch nee, precies. Nou, Billy, ga maar zitten. Ga maar zitten, Billy. Dan gaan we je nu aankondigen. Ja, Billy. Lieve dames en heren, drie nummers speciaal voor u gebracht en uitgevoerd door Billy Joel. Ja. 3 in 1 in 1. Saturday. A regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin.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 <clears throat> hij werd geboren in de Bronx in New York. Dat gebeurde op 9 eh, mei 1949. Hé, hey, de verjaardag van mijn moeder. Oh. <laughs> en is een Amerikaans pianist, singer-songwriter en componist. En vanaf 1972 eh, produceerde hij popmuziekhits. Eh, begonnen met de single Nocturne tot zijn afscheid in 1993. En daarna ging hij nog af en toe op tournee. Eh, maar naast het schrijven van klassieke muziek vooral. er is hem wel eens gevraagd van waarom breng je eigenlijk geen nieuwe popmuziek meer uit. En er was zijn commentaar, nou er komt gewoon niks goeds meer uit. Wat ik goed genoeg vind na alle dingen die ik al gedaan heb. Dus... Eh, ik doe het niet meer, ik ben er klaar mee. Van jongs af aan had eh, Joel sterke interesse in eh, muziek. En vooral klassieke muziek. Hij werd hierbij geïnspireerd door onder andere Ray Charles, Dave Brubeck... Sam Cooke, The Rolling Stones, The Beatles, Otis Redding en Ludwig van Beethoven. Wat een combinatie. Joel werd op zijn 14e jaar voor het eerst lid van een band. En van de jaren 60 maakte hij deel uit van de band Attila. En daarna de Hassels. Eh, ook speelde mee in pianobars onder de naam Bill Martin. En zijn eerste soloalbum, Cold Spring Harbor... een eh, referentie naar een klein dorpje aan de noordkust van Long Island, New York... Overigens wereldberoemd vanwege het Cold Spring Harbor eh, Laboratory. ontdekker van de DNA-structuur. En Jim James Watson, aan het, waar James Watson aan het hoofd staat, kwam in 1971 uit. Wat een zin zeg. Uh, eh, Joel ging op tournee met Elton John. Gedurende de tournees speelden ze elkaars liederen en voerden wetten op. En Joel werd in 1999 opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. En eh, ja, hij heeft ontelbare prachtige liedjes geschreven, waarvan u er drie hoorde. Om te beginnen natuurlijk de Piano Man, <laughs> tot mijn grote verbazing nummer drie in de top 2000 eh, van, van nu staat, van 2018. Nou, Um, dan komt echt mijn neus uit. Eh, ik heb dat natuurlijk, in de tijd dat ik in de pianobouw speelde, heb ik het ongeveer eh, altijd drie keer per avond moeten spelen. En dat 25 jaar lang. Dus ja, eh, dat was jij. Maar er zijn andere mensen die horen dat nummer gewoon heel af en toe. Ja, precies. Dus die kunnen het nog wel waarderen. Ja, hoor, daarom. daarom <laughs> oh, oh, oh. Hij komt op mijn neus uit. Nou ja, maar ja, voor jou is het je werk, jongen. Ja, precies. En daarna natuurlijk een prachtige Uptown Girl. Helemaal geïnspireerd op The Four Seasons. En eh, daarna natuurlijk het prachtige She's Always a Woman to Me. En ja, hij heeft natuurlijk nog veel meer moois. Zoals eh, Just the Way You Are en Honesty. En eh, In the Middle of the Night, hoe heet het? River of Dreams heet dat, ja. prachtige liedjes allemaal van de man. Goed, nou, dat is eh, voor, eh, voor over een paar maanden weer eens een nieuwe 3 eh, in 1 van hem. Dat is goed. Ja. hey, um, ja, nou, ja, ja. Nou, ja, nou, dan gaan we nu naar artiesten van het licht, in het licht. Ja, hebben we daar nog tijd voor? Natuurlijk. Ja. Maken we tijd voor. <laughs> Toch? <laughs> Ik vind het prima. maak eens tijd voor. Jij bent de eh, presentator. Ja, het is vandaag eigenlijk toch wel een beetje een trieste dag. Want, eh, nou. want 51 jaar geleden, uh, dames en heren, stortte zijn vliegtuig ergens in een meer. En hij is geloof ik ook, als ik het goed heb, nooit teruggevonden. de, een van de, nou ja, grootste soulzangers die de wereld ooit gekend heeft. En dat was vooral voor mij als jochie van, wat was ik toen? 19 was het heel vreselijk. Want ik zou, we hadden natuurlijk net de Soulful Blues Quality opgericht. In, eh, juni, in juni van 1967. Waren we daar net mee begonnen. En toen zat ik op kantoor. Ik werkte toen eh, op kantoor. En ik zat op kantoor. En toen belde de, de, de bassist van de band op van... Heb je de krant al gelezen, Ruud? Ik zei, nee, ik heb de krant nog niet gelezen. Hij zegt, Otis oh, is dood. Ja. Ik zeg, ja. echt? Ja. En toen hebben we echt samen aan de telefoon zitten janken. Want wij waren helemaal gek van Otis Redding. Wij speelden eigenlijk 80% eh, van ons repertoire toen de tijd eh, was uh, Otis Redding. En wij hadden daar ook natuurlijk de ideale zanger voor. Want wij hadden natuurlijk Dane Clark als zanger. En ja, dat is nog steeds in Nederland, vind ik de beste auto'sredding vertolker die er is. Absoluut, ben helemaal met je eens. Ja. En eh, het, is, het is jammer dat hij, niks, er niet zoveel meer mee doet. Maar het is eh, toch, blijf ik zeggen, Deen is gewoon de allerbeste auto'sredding vertolker die er in Nederland rondloopt. En we zijn er gerust wat die pretenderen dat te zijn. Jammer jongens, maar ten opzichte van Deen redden jullie het niet. Echt. <laughs> Goed, ehm, daarom even in Artiest in het Licht. Twee prachtige nummers van Otis Redding. En het zijn niet zijn bekendste. Nou, één wel, maar die, de eerste niet. Want ik denk, we kunnen wel weer Doc of de B gaan draaien. Nou, dat weten we wel. Dus ik heb voor een paar anderen gekozen. Luister en huist. In het licht. Otis Redding. may be weary. Them young girls, they do get wearied wearing that same old shaggy dress. Yeah, yeah. But when she gets weary, try a little tenderness. know she's waiting, just anticipating for things that she'll never, never, never, never possess. Yeah, yeah. But while she's there waiting, and without them, try a little tenderness. It's not just sentimental, no, no, no. She has her grief and care, yeah, yeah, yeah. But the soft words so gentle, yeah. It makes it easier, easier to bear. toch krijg ik dan weer de kriebels hoor. Ja, ik krijg toch weer de kriebels dat ik, als ik dat dan weer hoor. En eh, ik herinner me natuurlijk dat wij dat allemaal speelden, dit toen de tijd. Met de Soulful Blues Quality 1967 tot en met 1971 aan toe. Eh, of 72, nee 71. En ehm, later nog een keer vanaf 1986 tot en met 1990 eh, of 91 zelfs. Eh, ook nog weer een reunion van eh, deze band. En eh, later overgegaan in Dane en de Dukes of Soul. En die bleven dus die prachtige, zelfde prachtige muziek spelen. En vorig jaar op 7, december, 7 januari van 2017 eh, zijn we nog één keer in de originele samenstelling bij elkaar geweest. Dat kan nu helaas niet meer, want er, zijn, eh, er is in ieder geval één lid van de band overleden intussen. Dat is heel erg jammer. Maar toen zijn we nog een keer bij elkaar geweest op een feestje in Alkmaar. En hebben we eh, nog één keer dat prachtige eh, gedaan allemaal. Maar goed, het is vandaag dus de sterfdag van Autosredding. Zijn vliegtuig stortte op deze datum neer. Eh, in een... moet ik even kijken waar dat ook weer was. Ehm, even kijken hoor, waar dat ook weer, waar dat ook weer was. dat moet hier... Oh ja, bij Madison. even kijken, ja. Hij werd geboren, dat moet ik wel even vertellen, in Dawson, Georgia op 9 september 1941. En hij overleed in Madison, Wisconsin op 10 december 1967. Daar stortte zijn vliegtuig samen met vier van zijn bandleden, de Barcase, in een, eh, in een meer. En ik heb al het verhaal gehoord dat ze zijn lichaam ook nooit meer teruggevonden hebben. Maar dat weet ik niet. In ieder geval een aantal leden van de band uh, overleefden de zaak. Want die zaten in een ander vliegtuig en één gingen met de auto naar een optreden. Dus eh, die hadden geluk. In dit geval. Eh, maar goed, u luisterde naar. U hoorde achterin volgens het prachtige Gone Again. Een van zijn minder bekende... Ik, tot, eigenlijk, tot een jaar geleden kende ik het zelf niet eens. Maar ik heb dat weer leren kennen door, door Deen. Gone Again en het ehm, eh, tweede was natuurlijk een van zijn bekendere werkjes... waar wij vroeger altijd mee afsloten. Try a Little Tenderness. Heerlijk. Goed, nou, genoeg geklet. We gaan ander geklets horen. Nieuwsgeklets krijgen we binnen. Nee. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Natuurlijk, serieus gaat ze dit voorlezen, geen geklets. Ja, ja, nieuw nieuws hoor. nieuw Van, vandaag, eh, nieuw nieuws, allemaal oh. nieuw nieuws. Ja, ja, ja. ja, Van eh, vandaag tot en met vrijdag 14 december... vinden er werkzaamheden voor het nieuwbouwproject plaats in de Kamerling Onnestraat. Voor personenauto's is er een korte opleiding, eh, omleiding via de Curiestraat en de Kochstraat... en vrachtverkeer wordt omgeleid via de Keesomstraat, Celsiusstraat. Voor een goede doorstroming wordt iedereen verzocht om van maandag 10 tot en met 14 december... niet op de straathoeken te parkeren op de omleidingsroutes. Voor vragen of opmerkingen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met telefoonnummer 0252 52 051. Actuele informatie en het definitieve plan vindt u op de website van de gemeente Zandvoort. En dat is www.zandvoort.nl. En dan moet u even kijken onder het kopje bij projecten, woon- en bedrijventerrein Nieuw-Noord. De Zandvoortse basisscholier Wesley Geel van de Hanni Schaftschool... heeft via een artikel over de kerstactie van Ellen Kuipers... in de Zandvoortse Courant zelf ook een actie op touw gezet om haar te steunen. Het artikel sprak hem zo aan dat hij spontaan twee winkelwagentjes op de beide etages van zijn school zette... en zijn medeleerlingen vroeg om ze met allerhande leuke en lekkere dingen voor de kerstpakketten te vullen... Maar hij breidde zijn actie zelfs uit naar de Zandvoortse supermarkten met dezelfde vraag. En van twee hele grote jongens kreeg hij al snel een positief antwoord. Namelijk van Albert Heijn en Dirk van den Broek. Die wilden zijn actie wel steunen. Deze week kon Wesley samen met zijn vader heel veel lekkere dingen aan zijn opgehaalde spulletjes toevoegen. De hele verzameling van producten heeft hij vrijdagavond in Kenamju aan Ellen Kuipers aangeboden. Overigens, kan de actie nog tot 14 december aanstaande gesteund worden. U kunt dan uw donaties tijdens openingstijden bij Kenamju aan de AJ van de Molenstraat... en bij de Groene Zusjes in de Haltestraat aanleveren. Daarna gaat Ellen eh, hopelijk weer veel kerstpakketten samenstellen... die vlak voor kerstmis in Zandvoort en Haarlem bezorgd zullen worden. De afgelopen week zijn boswachters weer begonnen met het afschieten van de herten op maximaal drie doordeweekse dagen wordt er gejaagd... en de bedoeling is wekelijks zo'n 80 dieren te doden. Waternet wil in vijf jaar de hertenstand terugbrengen naar 7 tot 800. Een woordvoerder van Waternet verklaart dat het wildbeheer op koers zit. 2012 is nog steeds een reële prognose. Dat kan toch haast niet? 2021 denk ik dat ze bedoelen voor een reële prognose voor het bereiken van het gestelde doel. Het blijft echter wel natuur en het is geen rekenmachinewerk. Tijdens de eerste twee jachtseizoenen richten de daarvoor opgeleide boswachters... vooral op hinders en jonge damherten. En daardoor zal naar verwachting de daling heel snel gaan. De groei van de populatie is er de afgelopen twee jaar al uitgehaald... en de lijn gaat nu steiler naar beneden. De rechtszaak tegen de verdachte van de steekpartij... bij een strandfeest in april in Bloemendaal aan Zee... gaat vandaag van start. Justitie verdenkt de 25-jarige SM... wat een eh, afkorting zeg. Ervan een 26-jarige Amsterdammer in zijn buik te hebben gestoken. Ja, met zo'n naam kan dat ook eigenlijk niet anders, hè? Met die initialen. Ja. Het openbaar... Hij, hij stak hem toen een zweepje erover. Ja, <laughs> precies, ja. ja. <laughs> Pak aan. <laughs> het Openbaar Ministerie legt poging tot moord en lasten. Het slachtoffer werd op 8 april gestoken bij Beach Club Bloomingdale... en hij raakte zwaar gewond en werd in een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. Vlak voor de steekpartij werd een schot gelost op het feest... en de politie werd daarop gealarmeerd. Nou, eh, de rest van het verhaal kennen we allemaal nog wel... maar vandaag gaat hij dus voorgeleid worden. Tot zover het regionale nieuws, Ruud. ZFM komt naar je toe. Op 21 december aanstaande komt het programma Zandvoort Luncht Plus... Live vanuit de centrale aula van Nieuw Unicum in Zandvoort. De uitzending start om 12 uur en eindigt om 4 uur. Met interviews, wetenswaardigheden en vooral lekkere, gezellige muziek. Zie de ZFM-medewerkers in actie. Vraag een leuke plaat aan of kom gewoon gezellig genieten.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 De wind waait uit het noordwesten en is matig tot vrij krachtig in de polder en krachtig aan zee. En de temperatuur stijgt naar een graad of 8. Vanavond en de komende nacht zijn er naast wolkenvelden ook flinke opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar een graad of 3. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. De wind waait zwak tot matig uit het westen tot noordwesten... en het wordt wederom een graad of 8. En nou, dat was dan het weerbericht volgens Rico Schreuder. afgelopen. Ja, ineens. Ineens? Weg. Weg. Ja, <laughs> Klaar. Ja, wat was dit? Dit was uh, Rimon. Rimon? Ja, een eh, nieuwe ster aan het eh, firmament in Nederland. Een, oh. dame die uit Eritrea komt. En ehm, ja, ik heb haar zusje regelmatig in de auto. Oh. En eh, zij vertelde mij over haar zusje. Dus ik ben eens gaan neuzelen en eens gaan luisteren. En ik denk, nou, dit is niet onverdienstelijk. Dat is een goede zangeres met goede muziek. Oké. Dus, vandaar. Ja, nou, gezellig. Ja, want haar familie woont hier in Zandvoort. Oh. Ja, nou, leuk, hè? Ja, grappig. Dat is toch weer leuk hè? Dan zijn we weer regionaal. Toch? Nou, nodig eruit voor de, voor de kerstuitzending. Uh, misschien wel eens wel komen zingen. Oh, ik kan het vragen. Kan het ja. laten, ja. Via de zusje. Ik kan het zeker vragen. Ja, natuurlijk. Ja, meer ik heb contact met de moeder, dus dat kan. Nou, dat is hartstikke gezellig. Gewoon vragen. Ja. Moet je doen. Mhm. Eh, ik heb ook een Zandvoortsplaatje. Oh ja? Ja. Ik heb ook een Zandvoortsplaatje. Nou, nou, ja, nou. Ik denk, jij, jij, jij, jij Zandvoortplaatje. Ik jij ook Zandvoort. Ja, ik ook Zandvoortplaatje. Ik ben benieuwd. U luistert naar... Oh, wat is dit nou weer? <laughs> het verkeerde plaatje. Oh, ik hoor hem al. Geweldig. Ja. Ja. Het mooiste kerstnummer ooit. Vind ik ook. Ja. Deen en Alain. Ja, prachtig.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 Oh yeah. I'm talking back in the day. Back in the day. as long as I remember, the warmest time of year was the end of December Going back for Christmas to the place where I felt most at home.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 Ja, ik vind het zo'n lekker nummer. Ik heb nu helemaal niet zoveel met kerstmuziek hoor. Als ik eerlijk ben, maar deze, deze, deze, ja. Deze mag. Ja, voor mij ook. Voor mij. Ik word er helemaal vrolijk van. Ja, ik vind het zo lekker. Heerlijk, heerlijk. ook het arrangement en zo. Echte, echte strijkers erachter. En, en, en echt orkest gewoon. Eh, ja. ja. En dan die twee stemmen. ja. ja. Heerlijk. Dane Clark en Alain Clark, vader en zoon... die samen deze prachtige plaat Going Back for Christmas maakte. Nou jongens, goed gedaan. Absoluut. Wij zijn, helemaal trots. En, en, en, en eh, als jullie luisteren, Deen eh, of Alain, of misschien Marjan wel, weet ik niet. Eh, jongens, kom hem even zingen bij ons in de uitzending. op, vrijdag 21 december in, dat in Nieuw kom hem even zingen gewoon, leuk. in de uitzending. Dat, doe dat nou gewoon, even lekker. <laughs> nou is een, eh, ook weer zoiets, hè? The Carpenters. Maar nu samen met het New York Symphony Orchestra. Uh, London Symphony Orchestra. such feeling's dat eh, hun opnames, eh, hun platen... Eh, opnieuw worden een beetje aangevuld met het London Symphony Orchestra. En dat is <laughs> bij dit sowieso dat is niet zo'n erg grote rol. Maar op het oorspronkelijke zitten geen strijkers. En die hoort u dus nu wel. Ja, dat is het verschil. En eh, dat, uh, dat Londens Orkest, dat, eh, dat is er maar mee bezig hoor. Want het is al de zoveelste plaat die uitkomt met, met, met opnieuw ingespeelde of aangevulde nummers. Elvis Presley hebben ze gehad, Rita Franklin hebben ze gehad, Buddy Holly hebben ze gehad. en nu dus ook de Carpenters en nog veel meer. Dus er zal nog wel het nodige komen, denk ik zomaar. Nog één plaatje voor het nieuws van 1 uur. En dat zijn de Four Seasons een van de iets meer recentelijke werkjes uit de 70 jaren. En dat heet Silver Star. En is de laatste voor het nieuws. stuur jullie allemaal fijne dagen en...